Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Beverwijk is bij het Rode Kruisziekenhuis een ontploffing geweest. Rond twee uur vannacht gingen bij de leveranciersingang van het ziekenhuis... een explosief af waarna er brand ontstond. Het personeel wist het vuur snel te blussen. Drie mensen zijn medisch onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. De politie van Beverwijk gaat uit van opzet. Er is nog niemand aangehouden. En in Rotterdam zijn afgelopen nacht zeker drie explosies geweest bij woningen. Twee waren in het zuiden en eentje in het noorden van de stad. Er is alleen materiële schade. De politie denkt niet dat er een verband is tussen de drie incidenten. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met de fonds van een dode man in Amsterdam. Het lichaam werd vrijdagmiddag aangetroffen in een pand in de Transvaalbuurt. Volgens stadszender AT5 houdt de politie rekening met een misdrijf. De twee die nu zijn aangehouden zijn mannen van 41 en 39 jaar uit Amsterdam. De plotselinge ontruiming van het Amsterdamse zalencentrum RAI gisteravond had te maken met een bommelding, zegt de Afghaanse zanger Sharafat Parwani die daar een concert zou geven. Op het allerlaatste moment besloten burgemeester en politie dat de zaal moest worden ontruimd vanwege wat ze zeiden een serieuze dreiging voor de bezoekers. Er waren toen al zo'n duizend mensen binnen. Of het inderdaad ging om een bommelding wil de Amsterdamse politie niet zeggen in het belang van het onderzoek. De olietanker die vrijdag in de problemen kwam op de Oostzee... ligt nu voor het Duitse eiland Rügen. Daar is het naartoe gesleept door Duitse sleepboten. Volgens de Duitse regering maakt de tanker onderdeel uit van de Russische schaduwvloot. Daarmee exporteert Rusland zijn olie en omzeilt zo de westerse sancties. Het weer nog. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 3 en 6 graden. In Limburg blijft het kwiksteken bij een graad of 1. Vanavond koelt het snel af en kan er mist ontstaan. In het oosten kan het vannacht 5 graden gaan vriezen. Morgen is de mist op sommige plekken hardnekkig. Elders geregeld zon bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 You said that you never intended to break up our scene in this way. pretending, baby, it could happen to us. as I've seen. Well, you said you never intended to break up our scene in this way. But there ain't any use pretending it could happen to us any day. take a look at me. I'm the honest kind. When I say it, I mean it. I swear I need you. All my life. All oh, we need is sympathy. If we want to change our minds, this is no second thought.